op het water geboren. Jij vecht je strijd met de zee. Heb je die strijd ooit verloren? Dan leefden de duinen weer mee. De duinen zijn stille getuigen van wat er zich afspeelt op zee. Een schipper die weet niet van buigen, al bukt een zuidwester de wind, De golven die zullen weer juichen. Als het water zijn scheepje bedekt. De duinen zijn stille getuigen van het vonnis dat zich daar dan voltrekt. Zeeman, je houdt niet van praten. Dat heb je nimmer gedaan. Mocht jij je schip ooit verlaten, dan is er geen redding meer aan. De duinen zijn stille getuigen van wat er zich afspeelt op zee. Een schipper die weet niet van buigen, al bukt een zuidwester de wind. weer juichen. Als het water zijn scheepje bedekt. De duinen zijn stille getuigen van het vonnis dat zich daar dan volgt.